Demissionair minister Van Wil gaat dus kijken of hij pepperspray legaal kan maken... maar zegt erbij dat het middel niet dé oplossing is voor geweld tegen vrouwen. De burgemeester van Roermond is gaan kijken op de plek waar vanochtend een jongen van 16 omkwam. Een buurman hoorde een sissend geluid en een knal in een huis. Er brak brand uit, waarbij de moeder en het broertje van het slachtoffer zwaar gewond raakten. Iedereen is geschrokken, zegt de burgemeester. Ik ben hier om eh, mij voor de nabestaanden en voor de buurt... en ook voor eh, alle hulpverleners die vanochtend heel hard gewerkt hebben... om eh, te kijken wat zij nog konden doen. Er zijn twee mensen ook uit de woning gered. Maar ook voor die hulpverleners is het natuurlijk ook heel zwaar. De politie denkt dat de brand is aangestoken. En rond deze tijd praat de Tweede Kamer over een wetswijziging in de jeugdzorg. Het demissionaire kabinet wil weer toestaan dat jongeren die een gevaar vormen voor anderen opgesloten kunnen worden. En dat terwijl in 2030 alle gesloten jeugdzorginstellingen verdwenen moeten zijn vanwege de schadelijke gevolgen. Femke heeft zelf in zo'n instelling gezeten. Nou ja, het heeft me extreem getraumatiseerd eigenlijk nog verder dan dat ik al getraumatiseerd was. Dus het betekende dat ik mijn korfbalvereniging kwijtraakte, dat ik mijn middelbare school niet af kon maken, dat ik geen contact kon onderhouden met de vrienden die ik op dat moment had. Contact met familie werd heel erg beperkt. Hoe langer je alleen bent, hoe uitzichtloos het eigenlijk wordt. Dus de klein stukjes perspectief die je had, die vallen weg. Ze zetten zich daarom met succes in voor het stoppen van de gesloten jeugdzorg. Dat dat nu wordt teruggedraaid vindt ze niet oké. Ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. We hebben, we hebben geconcludeerd dat niemand beter uit een gesloten setting komt. En dat het opsluiten van kinderen gewoon extreem schadelijk is. En zeker met het oog op inderdaad in 2030 willen we nul gesloten plaatsingen hebben. Is deze keus om dit te gaan doen heel raar. Want dit staat natuurlijk niet in lijn met, met het afbouwen, maar eigenlijk het terugdraaien. Uit onderzoek blijkt dat minderjarigen in de jeugdzorg nog steeds worden opgesloten. Zonder dat daar regels voor gelden.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 Twee mensen uit Amsterdam en Almere zijn aangehouden voor heling van de fatbikes. Of ze ook betrokken waren bij de steekpartij is niet duidelijk. In Afghanistan is een nieuwe aardbeving geweest met een kracht van 5,5. Het dodental van de aardbeving van afgelopen zondag is inmiddels opgelopen tot meer dan 1400. Er komt een meldpunt voor bijtincidenten met honden. Het kabinet wil achterhalen hoe vaak mensen gebeten worden door honden... na de dood van een man in Rotterdam afgelopen weekend. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Morgen begint bewolkt en regenachtig. Smiddags af en toe zon, maar ook dan stevige buien. Dit is ZFM. when she's gone. As if I didn't know that, as if I didn't know my own bed. As if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead.